Dielke Teertstra met het NOS-journaal. Koning Willem Harding in het vluchtelingendebat. In een persgesprek in China zei hij dat we in Nederland dingen uitspreken en niet uitvechten. De koning zegt dat hij zich kan inleven in de zorgen die er zijn en dat hij die zelf ook heeft. Maar als je overgaat tot intimidatie en bedreigingen, dan tast je volgens Willem-Alexander de waarde aan waar Nederland voor staat. Oostenrijk gaat een hek neerzetten langs de grens met Slovenië. Met de kilometerslange versperring kan de toestroom van vluchtelingen ordelijker verlopen, zegt de regering in Wenen. Dagelijks komen er duizenden vluchtelingen vanuit Slovenië Oostenrijk binnen. De meeste zijn op weg naar Duitsland. Ook aan de Oostenrijks-Duitse grens is de druk hoog. Oostenrijkse politiek is ernstig verdeeld over de vluchtelingencrisis. Eerder had een van de ministers scherpe kritiek op het Hongaarse besluit om een hek te bouwen. Voor het eerst in 15 jaar is Volkswagen in de rode cijfers gedoken. Het autoconcern incasseert door Dieselgate een netto verlies van 1,7 miljard euro in het derde kwartaal. Vorig jaar maakte Volkswagen nog 3 miljard euro winst. Het verlies wordt veroorzaakt door afschrijvingen. De verkopen lijken nog weinig te lijden onder het schandaal. De omzet van het bedrijf dat ook de merken Audi, Skoda en Porsche onder zich heeft... steeg met 5 naar ruim 51 miljard euro. Op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht mag binnenkort waarschijnlijk overal 130 km per uur worden gereden. De PvdA steunt een plan daarvoor van coalitiepartner VVD. Nu zijn op het traject uiteenlopende snelheden en voor veel mensen is dat verwarrend. De maatregel zou al snel s'nachts ingaan en daarna ook overdag. De kwestie komt vandaag aan de orde in de Tweede Kamer.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 Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall.